Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn is vannacht een vrouw om het leven gekomen... nadat zij door meerdere auto's was aangereden. De politie doet uitgebreid onderzoek. Alles wijst er nu op dat de vrouw met anderen in de auto zat... en dat haar telefoon op de snelweg is beland. Daarop zou die auto zijn gestopt en de vrouw uitgestapt om haar telefoon te gaan zoeken en kort daarna is ze slachtoffer geworden van de dodelijke aanrijding. De bestuurder van de auto waar de vrouw in zat is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het ongeval. Twee supporters van Birmingham City zijn tijdens een thuiswedstrijd van hun club aangehouden vanwege vrouwonvriendelijk gedrag. Het gaat om twee jongens van 17. Ze zouden seksistische opmerkingen hebben gemaakt over de vrouwelijke scheidsrechter. Bij een eerdere wedstrijd waarbij de scheidsrechter Rebecca Welch floot... was dat ook al gebeurd. Verkenner Gom van Strien wordt in verband gebracht met fraude... bij zijn voormalige werkgever, dat schrijft NRC. Van Strien zelf ontkent de beschuldigingen. Hij gaat morgen aan de slag als verkenner... en moet de komende twee weken kijken welke mogelijkheden er zijn... om een coalitie te vormen. Van Strien zit voor de PVV in de Eerste Kamer. In de regio IJsselland bij Zwolle heeft een recordaantal van 117 mensen zich aangemeld voor de vrijwillige brandweer. Maar voordat ze er echt bij mogen, moeten ze eerst een conditietest afleggen. Deze man wilde de uitdaging wel aangaan. Ja, ik wil altijd wel eh, een beetje actie in mijn leven, wat ik altijd wel hebben, En ik wil graag eh, bij de brandweer, zodat ik wat, eh, eigenlijk wat kan bijdragen aan, ja, aan de gemeenschap, zeg maar. En dan mensen kan helpen als het nodig is. Bij ons op het dorp kan dat mooi in combinatie met mijn werk, dus lijkt me dat een mooie stap om die uitdaging aan te gaan. Regio IJsselland kan de nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Op dit moment zijn er 800 vrijwilligers actief, maar er zijn ook nog 75 vacatures. Het weer. Vanochtend en vanmiddag kunnen er wat buien zijn. Het is tussen de 6 en 8 graden. Vanavond klaart het wat op, maar vannacht toch weer nat.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 En die Twin Danger die bestaat uit onder andere de zangeres Vanessa Blij... een dochter van de free jazz pianist Paul Blij. Mooie cd is dat ook. Eh, ja, we gaan leuke muziek draaien. Veel big bands het tweede uur. Onder andere ook Amos Milburn... En eh, Christian McBride, Big Band. Ik zie de Ed Palermo Band. Ik zie uh, uh, Ronnie Verbiest, Johan Clement. Nou, van alles. Dus dat belooft ook alweer een mooi uur te worden. En in december is het altijd natuurlijk een beetje linkersoep. Want dan wordt er het nodige genuttigd. En ook op drankgebied wordt er wat genuttigd. En dan ga ik even kijken of ik hem kan vinden. Wie ik klaar had gezet. die heb ik denk ik hier heb ik hem. Just One More Drink. Amos Milburn. Komt-ie. money, and I know I have to fight. Just give me one more drink, one more drink, one more drink, and I'll be on my merry way. I hug my watch and top coat that ain't no lie. The last thing I remember, the houseman yelled, Snake Eyes, give me one more drink. One more drink. One more drink, and I'll be on my on the table and said, You've got me, Pops. But since I left, I'm wondering, did that cat hand me tops? Just give me one more drink. One more drink. One more drink. I'll be on my merry way. I know my baby's waiting, standing at the door. I really ought to leave now, but just before I go, just give me one more drink. One more drink. One more drink. And I'll be on my merry way. I'll be on my Ja, Amos Milburn. En, ja, lekkere muziek is dat ook. Echt eh, zondagochtendmuziek zou ik bijna zeggen. Eh, ik heb hier ondertussen ook een kopje koffie bij de, neergezet. Wel voorzichtig natuurlijk vanwege alle apparatuur. Maar dat gaat er best wel in. Het volgende nummer wat ik heb klaargezet... dat is een nummertje van, eens even kijken... Christian McBride Big Band Night Train. Lekker nummer. Christian McBride Big Band, een eh, mooi nummer. Night Train, en dat komt van een cd. Moet ik even kijken hoe die ook alweer heette, die cd. Eh, voor Jimmy Wes en Oliver, een cd uit 2020. Daar zijn we toe aan een vocaliste, een sensationele jazzvocaliste. En haar naam is Jasmea Horn. Die gaan we even opzoeken. Dan gaan we een nummertje van draaien. Jasmea Horn, Where Are We? Komt van de cd Dear Love. As I look far past open sea, the path that comes to carry me will take me high from earth to stars. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me to where we are. It may get from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me beloved, a crossroad vast, uncertain of the past, but born into the universe, informed with love. And we build forward into a beautiful future, knowing that all of our actions from the past have determined our present, showing that all of our actions now right now will determine our future. A social call was given in encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can. Create a plan. Own your own land. Eat from your land. Build on your land. Be kind to your hand. And love brought us into where we are, and we've only gotten this far to go as far as the stars and beyond. If you are carried me from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me into where we are. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are. Ja, Hoorn. Als je deze dame live wil zien, dan kan dat binnenkort. Want eh, woensdag 13 december zie ik, dan treedt ze op in eh, het Concertgebouw Amsterdam... samen met het Jazz Orchestra eh, of het Concertgebouw. ja, meer, meer dan de moeite waard. In het kader van jazz in het Concertgebouw... Er staan trouwens nog meer leuke dingen op. Ik zie zaterdag 23 december Michelle David en de True Tone staan... samen met de Dutch String Collective. Dat zal ook wel iets moois worden februari zie ik Bill Lawrence eh, staan. Dat is ook wel een bekende. Kortom, mooie muziek. Eh, ja, ik, zei het reeds het uh, eerste uur. Sinterklaas is er. En dat moeten we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Voor alle zoete zusjes komt hier Wouter Hamel met de Sint Medley. Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tabbert aan. Rijd mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Appeltjes van oranje, pruimpjes aan de bomen. Sinterklaas zal komen. glaasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas, Bonne, Gooi wat in mijn lege, lege tonne. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Mm, Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonne in dank Ja, Wouter Hamel met de Sint Medley. Eh, muzikaal omlijst door het Metropoolorkest. Boy's Today. Uh, een ook de, volgende big band is eigenlijk gespecialiseerd in het spelen van popmuziek. Ik weet niet hoeveel eh, bekende popgroepen, de Stranglers, eh, Mothers of Invention, Frank Zappa, alles spelen ze. De Ed Palermo Big Band. En eh, ja, toch een wat nummertje, wat Eleanor Rigby van de Beatles. van de American Songbook Volume 1 en 2. En eh, dat is de Ed Palermo Big Band. Dan nou wordt het tijd voor iets rustigers. En dan kom ik terecht bij Echo and the Bunnymen. Hang on to a dream. Mooi nummer. Werd ooit gezongen door Rooney Bennett ook nog volgens mij. En uh, ja, als je afvraagt wie Echo is... volgens mij is dat een drummachine. muziek van Echo en de Bunnyman. Ja, mooi. Dit komt van een verzameld cd'tje volgens mij. De Best of the Bunnyman 2006. Eh, ja, het is eh, tijd om je schoen te zetten. En dat, als je lief bent, krijg je er wat in. Maar Barbara eh, Lika vraagt zichzelf wat... What do bad girls get? Christmas, but Santa, what do bad girls get? Do you cross me off your list for flirting and for teasing? Well, I pouted and I cried, but I had a real good reason. Oh, I got a burning question. Tell me once you know I girls get toys for Christmas, but Santa, what do bad girls? Consider how much worse but do bad girls get? Who said oh, what do bad girls get? You know, Cole doesn't go with my dress. leuk nummertje van eh, Barbara uh, eh, Lika. Komt van een Christmas Present 2015. Eh, tijd voor Southside Johnny. Uit de contraien van New Jersey volgens mij. Shivers Me Timbers, Grapefruit Moon. The Song of Tim Waits is de cd waar het vanaf komt. my family, leaving all my friends. My body's at home, uh, but my heart's in the wind where the clouds are like headlines on a new front page sky. My tears are salt water, and the moon's full and high. Martin Eden. He's gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called by the sea. And I'll be up in that crow's nest. I just singing my say. Shiver me timbers, cause I'm a sailor. and the sand shifting and I'm drifting on out. Oh, Captain Ahab, he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow me. I'm traveling along Blue water's my daughter. I'm gonna skip my better not to cry. Cause my goodbye is written by the moon in the sky. And nobody knows me. I can't fathom my stand. Shiver me timbers. Cause I'm a sailing on. Oh. drifting on out. Oh, Captain Ahab, I know he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow me. I'm traveling alone. Blue water's my daughter. I'm gonna skip like a stone, and I'm leaving my family leaving all my friends. My body's at home, but my heart's in the wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky. So shiver me timbers, i I'm a sailor. dat was hem. Southside Johnny. En eh, er is ook nog een grote eh, showband zit erachter. De, La Bamba's Big Band. Shivers Me Timber. Het cd'tje van, eh, waarop die muziek van Tom Waits speelt uit 2008.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 first time But oh, oh how it grew on me Ja, leuk nummertje van eh, Judith Owen van haar dertiende cd Come On And Get It. CD 2022, de Spinners Song. Je houdt van of je houdt er niet van. maar de meeste mensen lusten wel spinazie, toch? Judith Owen kan je niet bewonderen in Zandvoort. Want ja, die komt uit een ander continent. En eh, wat je wel kan bewonderen in Zandvoort... dat is op 17 december de volgende mensen. Nathalie Basclay zang, Paul Paulussen trompet en flugelhoorn eh, en zang... en Jean-Louis van Dam op de piano, Edward Edwin Corsilius Bas en Frits Landsbergen eh, op het slagwerk natuurlijk. En ja, als het 17 december is, ja, dan zullen er wel wat kerstliederen eh, eh, over het voet naar, naar voren komen. Dus als je zin hebt, 17 december in de krocht een jazzconcert in het kader van uh, Jazz in Zandvoort. Niet vergeten, nou, er zijn vast nog wel kaartjes. De 17e, veel plezier alvast. En dan gaan wij gewoon rustig verder met de muziek die we hebben klaargezet. En dan kom ik terecht bij John La Barbara. Ook een big band. En dit is Choco para Thiago. Ja, het is kil en druilig buiten. Maar de muziek van eh, John La Barbera Orchestra... daar word je toch wel weer warm van. Daar voel je toch de zon eigenlijk alweer gloeien. Eh, we gaan naar een zangeres. Uh, Stacy Kent. En dat is wel een bekende Amerikaanse jazzzangeres. En die doet samen met Art Hirara een cd'tje uit 2021... Songs from Other Places, My Ship. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the hold. aglow with a million pearls and rubies fill each bin. The sun sits high. one spring, but the pearls inside. the ship. I see. Samen met Art Hirara. Volgens mij is dat wel een pianist uit Amerika die behoorlijk aan het opkomen is. Hij heeft ook laatst weer een LP uitgebracht. Echo's, of CD moet ik zeggen. En zeer de moeite waard. Wat ook zeer de moeite waard is, is de Paradox Jazz Orchestra... onder leiding van Jasper Staps... is onlangs een mooie cd uitgekomen van dit, eh, deze big band. Big band worden schaars in Nederland. Maar dit is er wel een met hele bekende namen. Hoor. Als ik zo het namenlijstje Rond te kijken zie ik daar hele bekende jongens die staan. Rembrandt Verichs, ik zie Teus Nobel staan, ik zie Jan Menu staan. Nou, allemaal bekende namen. En we gaan eruit met eh, een nummertje van deze cd. En nou, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Het is nu droog, dus je kan even naar buiten gaan... want een frisse neus hoort er toch wel bij. Want de regen komt vast wel weer. Basin Street Blues, heel bekend nummer. Tot een volgende keer en maak er een mooie tijd van. See you! geluisterd naar ZFM. Fijn dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor. En ik wens je een hele goede week.